Baby.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 será y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, oh. oh pasar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 en tu pecera y hacer burbujas de amor. www.zfmzandvoort.nl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 The Rhythm, chords, strings, we brings melody. G-funk, where rhythm is life.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 solo per amore. Hai sfidato il vento, urlato, ma hai diviso il cuore stesso, pagato e riscommesso dietro a questa mania che resta solo. e sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me come china il suo pittore per amore hai mai speso tu thinking is a prison, gotta get on out. breaking out Every time I look into your loving eyes, I feel love. Gave you all I had and you 他。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 In Afghanistan zijn bij een NAVO-luchtaanval mogelijk negen kinderen om het leven gekomen. Volgens een politiechef in de provincie Kunar zijn de kinderen gedood toen ze hout aan het sprokkelen waren. De NAVO voerde de aanval uit nadat een Amerikaanse basis in de buurt met raketten was bestookt. De internationale troepenmacht ISAF, die wordt geleid door de NAVO, heeft een onderzoek aangekondigd. De laatste tijd zijn er volgens een Afghaanse onderzoekscommissie in de provincie Kunar 65 burgerdoden gevallen bij acties van de buitenlandse troepen troepen. ISAF spreekt dit tegen en zegt dat tot nu toe alleen is vastgesteld dat er zeven mensen gewond zijn geraakt. In Leeuwarden kan al sinds middernacht worden gestemd voor de provinciale staten. Bij de stad Schouwburg staat een mobiel stembureau en dat is tot half zeven de komende ochtend open. Ook was er tot half drie vannacht in de Schouwburg zelf een verkiezingsfeest. De gemeente Leeuwarden denkt dat het nachtstemmen het vooral voor jongeren en mensen die vroeg willen stemmen aantrekkelijker maakt om hun stem uit te brengen. Langs de snelweg A6 bij Lelystad openen om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants. Alle andere stembureaus gaan om half acht open. De Oostenrijkse Natasja Kampusch wil een schadevergoeding van de overheid. Ze vindt dat de politie niet goed zijn best heeft gedaan om haar op te sporen... nadat ze in 1998 was ontvoerd door Wolfgang Priklopiel. Volgens de advocaat van Kampusch was Priklopiel al vrij snel in beeld... maar deed de politie te weinig met de aanwijzingen. Kampusch zat acht jaar gevangen totdat ze zelf wist te vluchten. Een paar uur na haar ontsnapping pleegde Priklopiel zelfmoord. Het is